Waarschijnlijk zal ook Brisbane ermee te maken krijgen. De overstromingen zijn het gevolg van de hevige regenval die Queensland al wekenlang teistert. Het weer vannacht eerst helder, het is rond nul en er is kans op verraderlijke gladheid. Tegen de ochtend bewolkt en vanuit het westen lichte regen.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 I feel like half is no longer alive. So please, shorty, before you walk out that door, movie, would you listen to my song? If only I give you one last chance with the devil, you can no longer tell.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 And just before I run to the block, baby, I might listen to your song. Oh, before you walk out that door, listen. They said two wrongs don't make it right. Make it right. So if I'm wrong, I ain't trying to fight.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 Dat is vooral te danken aan een stijgende vraag naar nieuwe woningen. De bouw van nieuwe bedrijfspanden en kantoren neemt nog af net als de grondwegen en waterbouw. Dat komt vooral door bezuinigingen van overheden. De bouw leed de afgelopen twee jaar een productieverlies van 15 procent. De werkgelegenheid in de bouw zal dit jaar nog iets krimpen, maar volgend jaar wordt 2 procent meer werk verwacht. In Arizona is de verdachte van de schietpartij in Tucson voorgeleid aan de rechter. Hij zei dat hij de aanklacht van onder meer moord en poging tot moord begreep. Hij blijft vastzitten, er is geen borgsom voor hem vastgesteld. De man van 22 jaar schoot zaterdag zes mensen dood bij een supermarkt. Veertien anderen raakten gewond, onder wie congreslid Giffords, die nog in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Het ziet ernaar uit dat de man een aanslag wilde plegen op de politica. De schietpartij heeft in de VS geleid tot discussie over het wapenbezit en de verhitte toon die wordt gebruikt in de politiek. In Ede heeft een grote brand gewoed in een flatgebouw. Bewoners van 16 woningen moesten de nacht elders doorbrengen. Hun woningen zijn beschadigd door rook en door bluswater. De brand in Ede begon om 9 uur gisteravond. Twee verdiepingen van de flat werden ontruimd. Tegen tienen had de brandweer het vuur onder controle. Niemand raakte gewond.